Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er zijn van waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn moederige foto's van drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris die de foto's zelf zou hebben gemaakt. Twee van de mannen op de foto zijn gekleed in traditionele Pakistaanse gewaden. De derde draagt een shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij bij een autobedrijf zeker twee doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Zeker één van hen zou er slecht aan toe zijn. De schietpartij was gisteren aan het eind van de middag bij een handelaar in tweedehands auto's in het westelijk havengebied. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal slachtoffers. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit maar wil verder niets kwijt over de zaak. Het grootste koraalrif van Nederland voor de kust van het Caribische eiland Saba sterft af. Saba werd vorig jaar een bijzondere Nederlandse gemeente. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen is het rif de afgelopen 15 jaar kleiner geworden en zijn er steeds meer dode plekken in het koraal gekomen. Oorzaak is, is de klimaatverandering temperatuur van het zeewater is in sommige perioden 2 à 3 graden hoger dan normaal en daar kan het koraal niet tegen. Staatssecretaris Bleker wees het RIF eind vorig jaar aan als beschermd natuurgebied. Het weer overdag volop zon en maxima tussen 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.